Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Valkenburg is de watersnood van een jaar geleden herdacht. Met een lichtjestocht door de stad herdachten inwoners, hulpdiensten en ondernemers... hoe vorig jaar Valkenburg onder water kwam te staan door de extreme regenval. Deze vrouw liep mee met de tocht. De afgelopen week ehm, begint alles weer een beetje terug te komen. En vooral vandaag... Eh, gesprekken, foto's... Eh, foto's wat gedeeld worden eh, in de straat, eh, op apps, op Facebook. En dan pas begint de emotie eigenlijk. Nu pas uh, je, jeetje, wat is er eigenlijk gebeurd? De schade ligt rond de 500 miljoen euro. Op sommige plekken is de ravage nog niet hersteld... omdat gedupeerden nog wachten op hun geld. Er is een kans dat de graanexport vanuit Oekraïne weer op gang kan komen. Rusland en Oekraïne hebben er vandaag in Turkije over gepraat. Al maanden kan er geen graan naar de rest van de wereld worden vervoerd... omdat Rusland de havens blokkeert. De VN is bang voor een voedselcrisis, maar zegt nu dat er een sprankje hoop is. Minister Jette zegt dat er misschien miljarden geïnvesteerd worden... in de drie grote netbeheerders, Enexis, Aliander en Stedin. Die moeten het stroomnetwerk dan gaan verbeteren. Nu kunnen bedrijven soms geen stroom meer krijgen... omdat het netwerk vol is. En flitsbezorger Zep geeft het op. het bedrijf bezorgt boodschappen in Amsterdam en Rotterdam... maar trekt zich terug uit Nederland, zegt AT5. Gemeenten willen dat de darkstores naar industrieterreinen gaan... en dan is Zep niet meer rendabel, zeggen ze zelf. Vorige week protesteerden bezorgers van Zep nog over de slechte arbeidsomstandigheden. Dat zeggen mensen van vlees en bloed. Dit is hun bestaan, dit is hun inkomen. Daar moet je niet zo mee omgaan. Iedere cent die Zep waard was, is gemaakt door de riders, door de pickers, door de supervisors... die door weer en wind hebben gefietst, die overvallen hebben overleefd... en die gewoon keihard hebben gebikkeld voor dit bedrijf. Of de medewerkers fatsoenlijk doorbetaald krijgen moet nog blijken. Het is nog niet bekend wanneer Zepp precies vertrekt uit Nederland. Het weer, een heldere avond. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen iets warmer en 18 tot 26 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. So many nights I'd sit by luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. is always keep passie en liefde. Met The Sea of Love. perfect one I'm done Don't try to change me I lost myself on the way along Whoa thinking of Love. sleepless solitude tonight If it's wrong to love is a Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best sorry I was blind. You were all guess I never told you I'm so happy that you're mine Little things I should have said and done I just never took the time changed with all the years.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 I think of all. pure and love so distant and obscure remains the cure through the streets, they are going home. Some are with friends, some are on their own. en like us op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ik Heb gisteren mijn tas gepakt. Nu loop ik in een vreemde stad. Want als ik jou zie... Want als ik jou zie... Vluchten lijkt me even. Als ik jou zie Als ik jou zie Komen de twijfels weer zoals elke keer En beginnen we weer van voor Ik kies nu voor mezelf, maar dat zegt verder niets Wat ik nog sing apart. Maybe given time, you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing.